Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten stapt uit de Partij voor de Dieren. Ze is het niet eens met de koers van de partij, laat ze op Facebook weten. Wat de reden is voor de breuk is niet duidelijk. Van Koten werd in 2017 in de Kamer gekozen. De fractie van de Partij voor de Dieren leidde tot haar, telde tot haar vertrek vijf Kamerleden. Van Koten wil doorgaan als onafhankelijk Kamerlid. De verschillende fracties in het Europees Parlement beraden zich achter gesloten deuren over het kiezen van Ursula von der Leyen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Duitse politica hield vanochtend een toespraak om de fracties over te halen voor haar te stemmen. De geheime stemming begint om 6 uur vanavond. Rond 8 uur is de uitslag bekend. In Spanje is opnieuw gedemonstreerd voor strengere zedenwetgeving en tegen de macho-cultuur. In het land spelen verschillende geruchtmakende zaken rond groepsverkrachting. In Manresa, ten noorden van Barcelona, zou een groep jongens afgelopen weekeinde een meisje van 17 hebben verkracht. In die stad speelt nog een andere verkrachtingszaak. Ook rond de roedelverkrachtingszaak in Pamplona gingen woedende Spanjaarden de straat op. Ook vandaag eisten de betogers strengere wetgeving en speciale rechtbanken voor zedenzaken. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben hun tweede groepswedstrijd op het WK verloren. Het lukte niet om te stunten tegen de Verenigde Staten, de wereldkampioen en olympisch kampioen. Lang ging het gelijk op, maar door een sterk laatste kwart van de Amerikanen werd het 12-9. Oranje won de eerste wedstrijd van het WK met maar liefst 33-0 van Zuid-Afrika. Volgende wedstrijd is overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Het weer van het westen uit zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en zo goed als droog.